Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse militair die ervan wordt verdacht geheime militaire documenten gelekt te hebben, zegt onschuldig te zijn. De 21-jarige militair werd in april gearresteerd nadat online op meerdere plekken geheime militaire documenten waren verschenen. Daarin stond onder meer dat het Oekraïense leger met een wapentekort kampt. De Amerikaan kwam aan de documenten omdat hij als systeembeheerder bij de Nationale Garde werkte op een luchtmachtbasis. Hij wordt onder meer beschuldigd van het ongeoorloofd meenemen en bezitten van geheime documenten. Als hij wordt veroordeeld kan hij tientallen jaren cel krijgen. Een veiligheidsagentschap van de Canadese overheid heeft gewaarschuwd dat de Canadese energiesector een mogelijk doelwit is voor hackers van de Russische overheid. De dienst zegt dat Canada doelwit kan zijn vanwege hun steun aan Oekraïne. Onderwijsminister Dennis Wiersma gaat door met gesprekken met mensen... die zich door hem onheus of intimiderend behandeld voelen. Hij laat het weten nadat gisteren twee nieuwe zaken aan het licht kwamen. Wiersma zegt dat hij de zaken wilt uitpraten. Hij belooft al een aantal keren beterschap. En de WK-selectie van het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam is op een grootste manier bekendgemaakt. In een video op sociale media onthullen onder andere de Amerikaanse president Joe Biden... zangeres Taylor Swift en basketbal-icoon Shaquille O'Neal... dat onder andere Megan Rapinoe en Alex Morgan behoren tot de selectie. Op 27 juli zijn de Verenigde Staten de tegenstander van Nederland... in de tweede groepswedstrijd op het WK. Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli. Nieuw-Zeeland opent dan in Auckland het toernooi met de groepswedstrijd tegen Noorwegen.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 We vieren, ja vieren het leven hier. Es pura, la party bien dura. Una sola, vive la, la moda. Con el tiempo aprendí quién soy yo. is jouw keuze ZFM. tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux.